10 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In El Paso in de Amerikaanse staat Texas... heeft iemand het vuur geopend in een winkelcentrum. Volgens de burgemeester zijn daarbij meerdere doden gevallen... maar de politie kan dat nog niet bevestigen. Er is één man aangehouden. Zijn identiteit is nog niet bekendgemaakt... en ook is niet duidelijk wat zijn motief was. De politie zegt dat de directe dreiging voorbij is... en vraagt mensen om weg te blijven en niet naar het winkelcentrum te komen. In de Franse stad Nantes zijn rellen uitgebroken bij een protest. De politie zette traangas en waterkanonnen in... en heeft tientallen demonstranten opgepakt. Protest was vanwege de dood van een vermissing van een man van 24. Hij bezocht eind juni een technofeest... waar de politie ingreep met traangas. Veel mensen vielen toen in een rivier... en in datzelfde water werd deze week het lichaam van de vermiste man gevonden... De demonstranten geven de politie de schuld van zijn dood... maar premier Philippe heeft al gezegd dat er geen verband is gevonden met het politieoptreden. Vorige maand zijn 1500 burgers in Afghanistan om het leven gekomen... of gewond geraakt door geweld. Daarmee, raakte, daarmee was juli voor Afghanen de gewelddadigste maand sinds mei 2017... zeggen de Verenigde Naties. De meeste burgers werden gedood of verwond door militante strijders, zoals de Taliban. In Syrië zouden tientallen mensen zijn omgekomen bij een explosie op een militaire luchthaven. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat in Groot-Brittannië zit, kwamen zeker 31 mensen om. Staatsmedia noemen geen slachtofferaantallen en zegt dat de explosie werd veroorzaakt door een technisch probleem. Het observatorium houdt ook rekening met een gerichte aanval. Het weer. Vannacht klaart het op en is er kans op mist en nevel. De temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen lost de mist al vrij snel op en schijnt de zon geregeld.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 just take a love. I know you wanna hug. Yes, I'm your man, so you better be thinking of me. Who the love controller. I call you every day for my Range Rover Do the breaking on. Let's get it on. Me and you, baby, we can shine on. You are the answer to my Sorry. more than just friends. You know I want you, boy, don't you feel it too? You know I need the love that's deep inside of you. Deep inside of you. Deep inside of you. Deep inside of you. Deep inside of you. Deep inside of you. Deep inside of you. Deep inside of you. Deep inside of you. and give me hope. Thank you. intense. Radio.